Zo'n 150 dieren waren op weg naar het strand dat vlak naast het vliegveld ligt om daar eieren te leggen. Het personeel van het vliegveld moest om de havenklap uitrukken om een schildpad van het asfalt te halen. Uiteindelijk besloot de verkeersleiding al het vliegverkeer via de andere start- en landingsbanen te laten lopen.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 door eh, de platenmaatschappij van Paul Simon. Paul Simon, een van de artiesten die eh, vorig weekend op het podium stond van Glastonbury. En volgend weekend dan zal hij optreden op het North Sea Jazz Festival. Paul Simon, het liedje dat hij zong, dat heette Night Game. Uit 1975 dus, deze Paul Simon. Het tweede uur van de nacht klinkt anders hier bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma met eh, muziek van heende en verre van alle tijden en van alle genres. Je kan bijvoorbeeld komend uur gaan luisteren naar een eh, eigen opname uit het Met de oog op morgen archief...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 Costa Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Get Spanish Hola, supermercado. De la bancos por aquí. Let's get Spanish. get Spanish. get Get Spanish em. Claro que sí. Claro que no. Los jóvenes más chulos del pueblo.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 I'm gonna sing it to my friends. Yeah. ze hadden er zin in. De bekendste versie en ook het origineel, dat staat op naam van eh, Billy Preston. Je hoorde Will It Go Round in Circles. En in dit geval hoorde je de versie van eh, zanger Paul Weller... samen met de big band onder leiding van Jules Holland. Jules Holland is eh, de laatste tijd regelmatig te zien op de Nederlandse televisie. Wel laat, op de zaterdagavond, eh, vaak na middernacht. Want de NTR die, eh, zendt de hoogtepunten uit van het BBC-programma Later with Jules. En aanstaande zaterdag dan kan je onder andere kijken naar de optredens van Grace Jones, Razorlight en Aiken. En dat Later with Jules Holland. Michiel Veenstra die zal trouwens de inleiding doen van dat Later with Jules Holland. Dat is inderdaad zaterdag zaterdagavond uh, kwart over eens, nachts op eh, Nederland 3. Pukkelpop, Rockwerchter, daar zullen ze te zien zijn, maar ook op Lowlands. De Fleet Foxes. Dit weekend staan ze op een van de podia van het Festival in België. En aan het eind van de vakantie, eind augustus, dan eh, zullen ze ook in Nederland optreden op het Lowlands Festival. En datzelfde weekend ook op het eh, Belgische Pukkelpop. En later, dan is het alweer herfst, dan zijn de blaadjes van de bomen gevallen. Dan is het 29 november. Dan zullen ze ook een optreden geven in de Henneke Music Hall Fleet Foxes en de nieuwe single Lorelei. 26 maart, jongsleden. Zij kwam naar de studio's van Met het oog op morgen... en had de gitaar meegenomen. En ze zong daar twee schone liedekens. En een daarvan is Traveler. Hier is Marieke Jager. Mind your step, you'll be a traveler. No one tells you when or where to go. Mind your love, don't let them fool you, girl. No one wants to see you heartbroken. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do in the movies. Grow up, be a mindful traveler. endless roads, they make you understand. There's so much more to think about when nothing's in the way. Endless conversations shake your hand, and every day is making you stronger. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do traveler. Oh, never forget I'm here. Become ready to go away from here. Leave like they do. let me go this time. Cause everything is possible for you. Big girl, ready to go away from here. Leave like they do Marieke Jager, 26 maart. Toen zong ze dit live en die opname hoorde je. En eh, met het oog op morgen. Vanavond trouwens in dat programma, met het oog op morgen... ook levende muziek. Van twee oudgedienden, Colin Stone en Rod Argent... die zullen daar aanwezig zijn. Oftewel de zombies. In de jaren 60 maakten ze al furoren, maar ze bestaan nog steeds... en ze zijn nog steeds bij elkaar. Rod Argent en Colin Stone. Dit is het 1970 Argent. Argent uit 1970 hoorde je Schoolgirl. Rod Argent die in de jaren 60 samen met Cullen Blunstone de beatgroep de Zombies had. En het bijzondere van die band was in de jaren 60 dat er geen gitarist in de geledingen zat. En dat gaf een speciale sound aan de Zombies. Nou, de Zombies in ieder geval eh, vanavond. Dat wil zeggen Colin Blunstone en Rod Argent te gast in Met het oog op morgen... waar ze een paar songs live zullen gaan zingen. Nou, hadden we net eh, het solo-optreden van eh, Rod Argent eh, uit 1970. Want, nou ja, op een gegeven moment hielden de zombies op te bestaan. Het succes bleef uit. En Rod Argent en uh, Colin Blunstone die gingen voor zichzelf begonnen. Je had net al iets gehoord van Rod Argent. En Colin Blunstone deed dat ook niet onverdienstelijk, die solo-carrière. Uit het oeuvre van hem hoor je nog eens een keer Wonderful 1973. van de Kings Singers. Je hoorde de stem van Colin Blunstone in 1973. Toen nam hij dit op Wonderful. En hij had er een dikke hit mee. En met Rod Argent is hij dus vanavond eh, te gast, de muzikale gast in Met het oog op morgen. En later eh, in het jaar 2 november en 4 november... dan zullen ze ook uh, optredens geven in Den Landen. Het Luxor Live Theater in Arnhem, daar zullen ze verschijnen. En ook in de boerderij in Zoetermeer. De zombies dus. En over Cullen Blunstone gesproken... die heeft ook ooit een cover gemaakt van dit liedje van Danny Lane. Danny Lane zat ooit bij Wings en bij de Moody Blues. Say You Don't Mind, uit de jaren 60. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. as dying. Now i trying. say you don't mind, you don't mind. Let me this When a my dreams back. Who rides with the tide and who's glad we brought it here? was hij de stem van een Moody Blues. Denk maar aan liedjes als Go Now en de Boulevard de la Madeleine. En op een gegeven moment stapte hij uit de moederblues en toen ging die solo verder. En in die uh, solo-periode, 1967, toen werd het gemaakt... toen nam hij Say You Don't Mind, up, Say you Don't Mind op. <laughs> En dat werd dan eh, later in de jaren 70 nog eens een keer een hit voor uh, eh, Cullen Blunstone. Danny Lane die eh, in de jaren 70 en 80 ook nog eens gaan musiceren... bij Paul McCartney in de band Wings. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1... Dit was PJ Harvey. En van haar hoor je Let England Shake. 6 uur, de nacht klinkt anders met Roel Koeners. de ma mémoire que ma bringue et ton amour m'ont épuisé. Je sens des bombes et des bandes agiter ah, mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À ah, s'aimer comme des dingues, comme de fous alliés. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si un boomerang. Tu ne reviens pas me chercher. Peu à peu, je me déglingue, victime de ta cruauté. Je sens les booms et des bangs agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. À t'aimer comme une dingue, prête pour toi à me damner. Toi qui fais partie du gang de mes séducteurs passés. Prends garde à ce boomerang, il pourrait te faire payer toutes ces tortures de cinglé que tu m'as fait endurer. Je sens les baumes et des bandes agiter mon cœur blessé. L'amour comme un boomerang me revient des jours passés. C'est une histoire de dingue, une histoire bête à pleurer. Ma raison vacille et elle est prête à chavirer sous les coups de boomerang, de flashback enchaînés. Et si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais. chanson dat werd geschreven door Serge Gainsbourg. En de opname die je hoorde die is van 2005. Eh, de stemmen van uh, Etienne Daou en Danny Kom een boomerang. En daarvoor hoorde je dan PJ Harvey. Nieuw van haar, betrekkelijk nieuw. want in het voorjaar toen verscheen voor haar het album Let England Shake. Je hoorde daarvan de titeltrack. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. En dit wordt de muziek van Gomez. Een Engelse band. Nieuwe single heet Options. I could be the guy that's okay. Zijn nummer zegt Gomez. En dan denk je van nou, Dat ze wel uit Spanje komen of Latijns-Amerika. Nee, ze komen uit eh, het Verenigd Koninkrijk. Gomez en de nieuwe single die je van hen hoorde. Ik vind een hele leuke geworden. Options, dat is de titel daarvan. Vandaag, 30 juni, is het, en het is 30 juni 2001... dat hij overleed op 77-jarige leeftijd. Chet Atkins. van. kom je tegenwoordig niet meer weg. <laughs> Pom pom, je hoort in ieder geval eh, de gitaar van Chet Atkins... een variatie op een eh, nummer dat oorspronkelijk eh, bekend was geworden... door Booth Wendolph en op zijn saxofoon. Jackie Sex heette dat toen, maar Jackie X... dat was wat Chet Atkins ervan maakte met zijn gitaarversie. Zoals gezegd, het is vandaag precies tien jaar geleden... dat de gitarist kwam te overlijden. Hij was niet alleen gitarist, hij was ook vooral actief... achter de schermen bij platenstudio's. Produceerde onder andere platen voor Perry Como, Elvis Presley, de Everly Brothers... Eddie Arnold, Don Gibson, Jerry Reed, Skeeter Davis, Connie Smith, William Jennings en Jim Reeves. En toen ik de naam Jim Reeves las, toen moest ik ineens aan dit denken. Want Jim Reeves heeft hier een hele grote hit mee gehad. Maar deze versie vind ik eigenlijk wat beter. De cover is in dit geval beter. Ga er maar eens voor zitten en luister naar Ry Cooder. He'll have to go. Put your sweet lips a little closer to the phone. And let's pretend that we're together all alone. closer lips a little closer to the phone. de LP Chicken Skin Music... met daarop eh, de muziek van Ry Cooder, de stem van Ry Cooder. En hij coverde deze He'll Have To Go... dat in 1959 ook al als cover werd opgenomen door Jim Reeves... Cooder Chicken Skin Music met daarop de medewerking van Jim Keltner. Je hoorde hem op drums. En de, eh, de gitaar, ik wil ook zeggen, maar ik bedoel de accordeon, die was... Eh, zeer herkenbaar. Het typische accordeonspel van Flaco Jiménez was erop op te horen. Dit wordt Neil Young. The saddest words of tongue or pen are these four words. It might have right through our hands. instead of tearing our romance to pieces. Why don't we try to right what we've done wrong? It's not It Might Have Been een live-opname van Neil Young. Een oude opname, 1984. Toen werden namelijk eh, gemaakt en het is nu pas uitgebracht. Onlangs opnieuw ontdekt en men vond het eh, van uh, een desbetreffende hoog niveau... dat gedacht werd van nou, dat moeten we opnieuw op uitbrengen. Neil Young in een country-stijl, International Harvesters... A Treasure, zo heet het album met deze gezellige country liedjes erop... die ooit live zijn opgenomen in 1984. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Dit was Julian Villard. Time has never been in love. He's just a no-good hustler in the club who takes you home. Telling lies like any other guy. Time says what you wanna hear. He says oh help you get ahead in your career. Time never heals. my broken heart. And I should hate myself because I'm just a sentimental fool in love. Can't get to sleep because I'm thinking about her. Makes no difference if it's wrong or it's right. I stay awake just in case. I should leave you in the past. Take a train or a plane, something that goes really fast and fly to a place on the right track. I should be selling stocks and selling bonds. I should be making deals, creating jobs for the poor, doing good for mankind. Instead of being stuck way back in time, I'm just a sentiment. sentimenteel liedje. Eh, en zo heet het ook Sentimental. En je kon luisteren naar de stem van Julian Villard. Zodat ik een update van het laatste nieuws. Ewart de Jong die daarvoor zal zorgen. En tot die tijd oude muziek van de Shadows.